Sindsdien hebben alleen Limburg en Utrecht maatregelen getroffen. In Groningen en Drenthe is de situatie zelfs verslechterd, doordat een nieuwe vervoerder geen camera's in de bussen heeft. Het seksueel misbruik op een katholiek internaat in Serenberg was intern al in 1967 bekend, na een onderzoek door de hoogste bestuurder. Dat meldde NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Ad van Luin was destijds secretaris van de bestuurder en is nu voorzitter van de bisschoppenconferentie. Van Luin zegt dat hij toen niet van het bestaan van het onderzoek wist. Volgens NRC en de Wereldomroep is het seksueel misbruik stelselmatig in de doofpot gestopt. Wouter Bos trekt zich niet onmiddellijk terug uit het politieke leven. Hij zal de komende tijd meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA, zei hij in het tv-programma Nova. Ook wil hij zorgen voor een goede kandidatenlijst. Job Cohen, de beoogde opvolger van Bos, wordt door veel mensen als een goede kandidaat premier gezien. In verschillende peilingen scoort hij veel beter dan CDA-leider Balkenende en PVV-leider Wilders. De politie heeft vannacht in Bussum tijdens een achtervolging geschoten. Agenten zaten achter criminelen aan die hadden geprobeerd een geldautomaat in Bussum op te blazen. Toch wisten de daders te ontkomen. Of ze geld hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Guus Hiddink wordt geen bondscoach van Ivoorkust. Hij gaat ook niet met een ander land naar het WK voetbal in Zuid-Afrika, zegt hij in de Telegraaf en het AD. Hiddink gaat pas na het WK deze zomer aan de slag als bondscoach van Turkije, maar daar wil hij zich nu al volledig op richten.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 But I've reason to believe we both will be received in grace land. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.